en een voorspoedige start. Lot met het NOS Journaal maakte veel verkeersproblemen in wintersportgebieden in Europa. Vooral in Frankrijk, België en Luxemburg. Turkije heeft Griekenland gewaarschuwd dat de relatie tussen de buurlanden op het spel staat... nu Griekenland asiel heeft verleend aan een Turkse soldaat... die vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij de koepoging in Turkije. Het gaat om één van acht Turkse militairen... die na de mislukte koep met een helikopter naar Noord-Griekenland vlogen. Het asielverzoek van de andere zeven is wel afgewezen... maar ook zij mogen van het Griekse Hooggerechtshof niet worden uitgeleverd. In Gouda heeft een flinke brand gewoed in een bijgebouw van een atletiekvereniging. De politie denkt dat het is aangestoken en is op zoek naar drie jongens van rond de 16 jaar oud die zich verdacht zouden hebben gedragen. De brand is inmiddels onder controle. Plofklas is het woord van het jaar 2017. Dat is bekendgemaakt tijdens de avond van taal op NPO 2. Het genootschap Onze Taal is verbaasd over de winnaar. En dan ook vooral over het ongekend hoge percentage stemmen. 66 procent. Dat zou komen doordat Onze Taal veel onderwijsmensen in de achterban heeft... die hiermee een statement maken tegenover volle klassen. Nepnieuws eindigde op de tweede plek en genderneutraal op de derde. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten trekken buien het land in. Het blijft vannacht zacht met minimaal 7 graden. Ook ochtends nog regen. In de middag klaart het op en breekt in het noordwesten de zon door. Het wordt dan maximaal 13 graden. En tijdens de jaarwisseling vallen er wat buien.